Herman Vriend met het NOS Journaal. Inwoners van Hongkong, nieuw parlement. En voor het eerst wordt de meerderheid van de parlementariërs direct door de bevolking gekozen. Op het eiland zijn de afgelopen tijd de anti-Chinese sentimenten opgeleid. En de vraag is of democratische partijen daarvan kunnen profiteren. Gisteren nog schrapte de leider van Hongkong een omstreden onderwijsplan... dat tot doel had de nationale Chinese trots te stimuleren. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen dit plan. Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker 34 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plekken in het land. De zwaarste was 50 kilometer ten noorden van Bagdad. Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist bevielen daar een militaire basis aan. Zeker 11 militairen werden gedood, 7 raakten gewond. Bij een aanmeldcentrum van de politie in het noorden van Irak werden zeven mannen doodgeschoten. Die stonden te wachten en 17 anderen raakten daar gewond. Protestbeweging Occupy gaat vanmiddag in het centrum van Utrecht stempassen verbranden. De betogers doen dat omdat het volgens hen niets uitmaakt of iemand wel of niet gaat stemmen. Een stem heeft in het huidige systeem geen enkele zin, zegt Occupy. Het is volgens de beweging maar de vraag of politici enige invloed hebben op bedrijven. Occupy strijdt tegen de uitwassen van het kapitalisme. Van 1100 mensen zwemmen vanmiddag in de Amsterdamse grachten om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte ALS. De actie City Swim heeft nu al enkele tonnen opgeleverd. De zwemmers moeten twee kilometer in het vieze water afleggen. Officieel is het water in de gracht geen zwemwater, maar het is net schoon genoeg om erin te mogen. Het advies is de mond dicht te houden en geen slok water binnen te krijgen. ALS is een niet te genezen neurologische ziekte. Met de opbrengst van de actie moet genezing een stap dichterbij komen. Het weer, het is een zonnige dag waarbij de temperatuur in het binnenland kan oplopen tot 29 graden. Aan zee iets minder warm. Morgen kans op buien, maar de zomerse temperaturen blijven. En vanaf dinsdag een grotere kans op buien. En het wordt een stuk koeler. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De Randstad aansluiten bij Utrecht op de A12 richting Arnhem.